ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er mag weer voedsel en andere hulp boven Gaza worden getropt. Israël geeft toestemming aan Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten om dat te gaan doen. Mogelijk is de eerste vlucht vandaag al. Israël sloot de Gazastrook eerder maandenlang af van noodhulp. Daarna richtte het land samen met Amerika een omstreden club op die als enige eten mag uitdelen. En dat gebeurt maar op een paar plekken, vooral in het zuiden. En is volgens de VN en hulporganisaties bedoeld om Palestijnen weg te jagen uit het noorden. Nu kan er dus weer hulp via de lucht naar binnen. Experts zeiden eerder wel dat zulke droppingen veel minder goed werken dan vrachtwagens die naar binnen mogen. In Amsterdam in Limburg is vanochtend de uitvaart geweest... van de vrouw die vorige week op klaarlichte dag werd doodgeschoten in Gouda. De vrouw woonde een groot deel van haar leven in Limburg. Bij de kerk in Amsterdam kwamen tientallen mensen samen om afscheid te nemen. Femicide moet stoppen hier in Nederland. Nederland moet wakker worden. Vrouwen die onder dwang staan... En vrouwen die niet durven te, te, te vertellen de buren, vertellen het iemand anders. Dan pakken we dat samen op. En de hele wereld moet dit stoppen. Dit mag nooit en er nimmer meer gebeuren. De vrouw werd vorige week dinsdag op klaarlichte dag in Gouda doodgeschoten voor de ogen van haar twee kinderen. De dader was haar ex, die ook zichzelf die dag van het leven beroofde. En dit weekend gaat het zomercarnaval weer los in Rotterdam vanavond. De Battle of the Drums en morgen de grote parade met praalwagens door de hele stad. Is het altijd spannend, zo die laatste voorbereidingen voor het zomercarnaval? Ja, altijd. We zijn met druk bezig met voor alles en nog wat. En natuurlijk, de laatste dingetjes, dat wordt altijd het. Het is gewoon de bom. Er rijden morgen zo'n 40 felgekleurde wagens door het centrum van Rotterdam. En er doen zo'n 2500 dansers mee heb ik het weer nog voor je. Bewolkt met landinwaarts kans op wat motregen. Er komen wel opklaringen aan. In het westen en langs de kust is er nog kans op zon bij 21 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Batuverdorp en het knooppunt Burgerveen. Dat komt door de werkzaamheden daar... Op de A9 richting Alkmaar ook 10 minuten extra tussen Botteverdorp en Knopend Velzen.